Visser met het NOS-journaal. In de Ivoriaanse stad Abidjan hebben aanhangers van Ouattara de residentie van zittend president Bakbo bestormd. Volgens een woordvoerder van Ouattara is het plan om Bakbo levend in handen te krijgen. Ooggetuigen zeggen dat er luide explosies en geweervuur te horen is. De onderhandelingen met Bakbo over een overgave zouden niets hebben opgeleverd. ze hebben gevraagd om bescherming en een vrijgeleide naar het buitenland. Zelf ontkende Bakbo gisteren dat hij onderhandelt. Op de Dam in Amsterdam heeft iemand zichzelf in brand gestoken. De politie, de brandweer en ambulances ambulance zijn ter plaatse. Er waren veel mensen getuigen van het incident. Details over het incident zijn nog niet bekend. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met Noord-Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht worden er zo'n 150 mensen vermist. Ze zijn vrijwel zeker verdronken. Reddingsdiensten hebben 47 mensen levend uit de zee gehaald. De bemanning van de boot had vannacht via de satelliettelefoon alarm geslagen, maar voordat de Italiaanse kustwacht met schepen en een helikopter aankwam, was het schip al gezonken. De Socialistische Partij komt voor het eerst in een provinciaal bestuur. In Noord-Brabant gaat de partij het college van gedeputeerde staten vormen met de VVD en het CDA. De SP neemt in het college de plaats in van de PvdA, die in Brabant bijna 50 jaar onafgebroken gedeputeerde heeft geleverd. In Drenthe hebben onbekende prikkeldraad gespannen bij de ingang van een Dassenburgt. Een boswachter vond het prikkeldraad bij een Dassenhol in de buurt van Wasperzeem. Voor zover bekend was er op dit moment geen dieren in de burgt. De boswachter gaat aangifte doen bij de politie. Vorige maand werd een Dassenburgt in de buurt beschadigd door motocrossers die hem als springplank gebruikten. Het weer bewolkt, maar in het zuiden zijn er enkele opklaringen en die breiden zich langzaam uit. Het wordt 12 graden op de Wadden en 21 in Limburg.